Patrick Holtkamp met het NOS-journaal. Met een Filipijns containerschip voor de kust van Japan. Het schip heeft water gemaakt en de aandrijving is gedeeltelijk uitgevallen. Maar volgens de marine gaat het schip niet zinken. Er is zeker één gewonde aan boord van de USS Fitzgerald. Japanse media zeggen dat er zeven opvarenden worden vermist... maar dat kan de Amerikaanse marine niet bevestigen. Het is niet bekend hoe het Filipijnse schip eraan toe is. Voor het eerst sinds hij president is, heeft Donald Trump inzage gegeven in zijn financiën. Hij heeft een algemeen financieel verslag van 98 pagina's aan het ethiekbureau van de Amerikaanse overheid gegeven. De publicatie gaat niet gedetailleerd in op Trumps financiën, maar geeft een breed overzicht van zijn bezittingen en schulden. Toch is dit al meer dan Trump tot nu toe prijsgaf. gaf. De financiële gegevens zijn belangrijk omdat door de zaken van Trump belangenverstrengelingen dreigen tussen zijn rol als president en als zakenman. Uit het overzicht blijkt dat Trumps resort Mar-a-Lago, waar hij graag de weekenden doorbrengt, in de eerste maanden van het jaar meer omzet draaide dan in dezelfde periode vorig jaar, 37 miljoen tegen 30 miljoen dollar. Trump had vorig jaar een inkomen van 594 miljoen dollar en 1,4 miljard dollar aan bezittingen. De Britse koningin Elizabeth heeft Paul McCartney en J.K. Rowling gevraagd Companion of Honor te worden. De Beatle en de schrijver van Harry Potter worden daarmee lid van de prestigieuze Orde van de Broeders van de Eer. Er kunnen maar maximaal 65 mensen lid zijn van de orde. De leden worden geëerd voor hun bijdrage op het gebied van kunst, wetenschap en politiek. Andere leden zijn onder andere natuurkundige Stephen Hawking, zangeres Vera Lynn en oud-premier John Major.